Marjan Koekoek met het NOS Journaal. De jongen die vorig jaar opdook in Berlijn en zei dat hij jarenlang in een bos had geleefd, blijkt dus een vermiste Nederlander te zijn. De jongen beweerde dat hij alleen Engels sprak. Hij zei dat hij vijf jaar in een bos had gezeten met zijn vader nadat zijn moeder was overleden. Het lukte de Duitse politie niet om zijn identiteit vast te stellen, daarom werden eergisteren foto's van hem gepubliceerd. Klasgenoten van de jongen herkenden hem. Hij komt uit Hengelo en is nu 20 jaar. Een huisgenoot vertelde NOS op 3 dat hij vorig jaar september verdween. Hij had allerlei persoonlijke problemen en had gezegd dat hij een nieuw leven wilde beginnen. Een rechter in de Amerikaanse stad Houston heeft zakenman Alan Stanford veroordeeld tot 110 jaar cel voor grootscheepse fraude. Hij heeft investeerders met een soort piramidespel bij elkaar 7 miljard dollar afhandig gemaakt. Het is de grootste fraude in de VS sinds het schandaal rond Bernard Madoff dat in 2008 aan het licht kwam. Het piramidespel van Stanford zou 20 jaar hebben gefunctioneerd. De 62-jarige Stanford werd in mei schuldig bevonden aan 13 van 14 aanklachten. Hij had duizenden investeerders gedupeerd door hun geld door te sluizen naar zijn eigen bankrekening. De Burmeese oppositieleider Aung San Suu Kyi is tijdens een persconferentie in Bern onwel geworden. Ze moest overgeven en werd daarna snel weggeleid. Suu Kyi had eerder al gezegd dat ze zich uitgeput voelde naar haar reis vanuit Birma. Suu is voor het eerst in 24 jaar in Europa. Ze stond in Burma vele jaren onder huisarrest. Op het Europees kampioenschap voetbal is Ierland uitgeschakeld. De Ieren verloren met 4-0 van Spanje. Ze hadden hun eerste wedstrijd tegen Kroatië ook al verloren. Italië en Kroatië hielden elkaar in evenwicht. Het werd 1-1. Het weer, vannacht bewolkt en hier en daar regen, minimaal rond 10 graden. Morgen veel bewolking, s ochtends af en toe regen, smiddags eerst wat droger, maar later weer buien met kans op onweer.